Melkpoeder bevatte tot 500 keer de toegestaande hoeveelheid melamine. De fonds werd gedaan in een afgelegen gebied in de provincies Gangsu en Shanghai. Twee jaar geleden overleden zeker zes kinderen door het drinken van vervuilde melk. 300.000 kinderen werden ziek. In het Chinese melamineschandaal werden tientallen mensen veroordeeld. Twee Chinezen werden geëxecuteerd. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 45 mensen omgekomen. Volgens de plaatselijke autoriteiten reed de dader op een motor en blies hij zichzelf op bij het kantoor van een regionale politicus. Die overleefde de aanslag. Op het moment van de aanslag stonden er veel mensen buiten het kantoor te wachten op hulpgoederen. Door de explosie werden tientallen winkels verwoest of beschadigd. Ook werd een gevangenis beschadigd en een aantal gevangenen zou zijn ontsnapt. Noordwesten van Pakistan, bij de grens met Afghanistan, is een bolwerk van de Pakistanse Taliban. En ook Al-Qaeda houdt zich op in het gebied. Het Pakistanse leger voert een groot offensief om de strijders te verdrijven. De politie van Den Haag wil mensen laten vervolgen die via Twitter oproepen om rellen te gaan schoppen. Het OM onderzoekt een aantal berichten waarin tijdens het WK werd aangezet tot rellen op het Jonkbloedplein in Den Haag. Daar is het na wedstrijden op het WK een paar keer onrustig geweest. De politie speurt sinds het begin van het WK naar opruiende teksten op Twitter. Het zou de eerste keer zijn dat mensen voor ophitsende teksten op Twitter worden vervolgd. Het OM beslist daarover. Het weer zonnige periode, temperaturen tussen 27 graden langs de kust, 33 graden in het binnenland. Later kans op een lokale onweersbui.